Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven worden bedreigd door boeren. Op snelwegen waren vandaag weer protesten. Boeren gooiden vannacht hooibalen, mest, zand en zelfs asbest op wegen door het hele land. Bedrijven die de zooi moesten opruimen kregen vanmiddag dreigtelefoontjes. Hun telefoonnummers gaan rond in Telegram-groepen... waarin ze worden uitgemaakt voor landverraders. Rijkswaterstaat erkent de problemen. We hebben inderdaad ook signaal ontvangen dat sommige aannemers inderdaad geïntimideerd zijn... om werkzaamheden niet uit te voeren. Nou, dat betreuren wij, want het gaat tenslotte om... De de snelweg vrij krijgen... zodat iedereen gewoon weer goed gebruik kan maken... en veilig gebruik kan maken van de weg. De A1 blijft voorlopig deels dicht. De rommel van het boerenprotest daar kan door de bedreigingen niet worden opgeruimd. Op de A2 is iemand van de snelweg geplukt... die 31 lachgasflessen in zijn auto had liggen. Ook zat de bestuurder zelf met een ballonnetje in zijn mond achter het stuur. Volgens de politie had de man duidelijk te veel gebruikt. Zijn rijbewijs is in beslag genomen, net als de lachgasflessen. Kroegen in Tilburg zijn niet blij met het goedkope supermarktbier. Het is daar nu kermis en dus zijn er iedere dag genoeg mensen die wel zin hebben in een koud biertje. Op het terras betaal je daar zo'n 3 euro voor. Supermarkten hebben vanwege vanwege de kermis een hoop aanbiedingen. Een koud blikje bier voor een euro bijvoorbeeld. Oneerlijke concurrentie, vindt de horeca. een groep studenten in Duivendrecht bij Amsterdam zat de afgelopen dagen zonder stroom. Die was uitgevallen in heel hun complex. En die stroomstoring duurde 36 uur. Pikken donker dus. De noodverlichting doet het ook niet. Dus s'avonds kun je niet eens zien waar je eventueel eruit zou moeten. Het is gewoon trek voor woorden dat je geen elektriciteit hebt in je eigen huis. En je beheerder niks doet. Het was natuurlijk wel grappig, want we dachten dat is morgenochtend wel weer goed. Maar ja, inmiddels hebben we onze koelkasten moeten leeggooien, vriezers leeg. Eh, de dagelijkse dingen kun je niet doen. Inmiddels zitten de studenten weer in het licht. Volgens de beheerder van het studentencomplex lag het probleem buiten het pand. Het weer blijft overal droog, maar het koelt wel af na een graad of 17. Morgen opnieuw droog, dan 18 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Go out and find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer in the city.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 I have a boom shout out. Who let the dog? Scruffy, pas Scruffy, get back you playing play infested mongrel. Gonna tell myself I am man no get angry. Hey, yeah. two Two eighty girls calling them K9. Hey, yeah, but they tell me hey man start up the party. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out. is nothing if it don't have a bone. Oh, oh doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if it don't have scruffy, pas scruffy.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 So I'm scheming, I can't go on like oh, oh, oh. baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que papá, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que papá, no me llames, no me. Que yo bailo solita, no me busques, no me. Que yo bailo solita. Sorry si yo tengo todo lo que tú necesitas. No me importa si te jodas, que yo bailo solita. Baby, no y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego pinto con alcohol con gasolina, está divina.